Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. Op Haren hebben 25 mensen aangifte gedaan van schade, vernieling en diefstal. Dat is volgens de politie veel voor één dag. Het bureau in Haren was vandaag speciaal open voor de nasleep van de rellen van vrijdag. Er waren geen relschoppers die zichzelf kwamen melden. 22 keer is er aangifte gedaan van vernieling, twee keer van diefstal en één keer van mishandeling. Drie mensen brachten foto's en videobeelden van de rellen en er meldden zich twee nieuwe getuigen. Verder kwamen er veel inwoners van Haren even binnenlopen om hun verhaal te doen. De politie had daarvoor mensen vrijgemaakt. Van de 36 mensen die tijdens en na de rellen zijn aangehouden, zit er 35 nog vast. De vergoeding van de zorg in Nederland moet grondig veranderen, vindt de Sociaal-Economische Raad. Zo moeten ouderen in een instelling meer zelf gaan betalen voor hun huisvesting en maaltijden. Dat staat in een stuk dat een CER-commissie publiceert met het oog op de kabinetsformatie. Uit de AWBZ zou alleen nog de echte en intensieve zorg betaald moeten worden. Ook lichtere zorg moeten gebruikers zelf betalen, schrijft de CER. Op de eerste dag dat het vernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam weer open was voor het publiek, heeft het museum 4500 bezoekers getrokken. De eerste bezoeker zat om 5 uur vanochtend al voor de deur. Bij de opening om 10 uur stond er bij de ingang een rij van 150 meter. Het Stedelijk Museum was sinds 2004 dicht voor een grootscheepse verbouwing en uitbreiding. De collectie bestaat uit 90.000 kunstwerken op het gebied van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Wielrenner Philippe Gilbert is in Valkenburg wereldkampioen op de weg geworden. De Belg sprong op de laatste beklimming van de weg en bleef in de laatste kilometer uit de greep van de achtervolgers. Het zilver was voor de Noor Boazon Hagen. De Spanjaard Valverde werd derde. Lars Boom was op de vijfde plaats de beste Nederlander. Het weer nog, vanavond en vannacht flink wat regen, soms met onweer. Morgenochtend eerst af en toe zon, later regen en onweersbuien. Bij een middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal.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 Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Solarway Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving, he sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house now, remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, strange weapon or suicide bomb. A wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solar Wilson or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? <laughs> And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. To feed on the people they are supposed to lead. I don't need the people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now do it right. Cause I don't want your daddy <laughs> leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar away son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction.